Boekraad met het NOS Journaal. De Poolse veiligheidsdiensten hebben een drone uit de lucht gehaald boven de hoofdstad Warschau. Volgens de Poolse premier Tusk vloog de drone boven regeringsgebouwen... en boven een van de residenties van de Poolse president. De drone is niet neergeschoten, maar werd naar de grond gebracht... nadat de vermoedelijke bestuurders waren gevonden. Het gaat om twee Belarussen die zijn gearresteerd. De sfeer in Polen is gespannen nadat vorige week zeker 15 Russische drones... het Poolse luchtruim binnenvlogen. De Amerikaanse president Trump zegt dat militairen opnieuw een boot uit Venezuela hebben aangevallen. Daarbij zouden drie mensen zijn gedood. Volgens Trump ging het om drugsmokkelaars die met een boot van een Venezolaans kartel op weg waren naar de Verenigde Staten. Hij leverde daarvoor geen bewijs. De aanval zou in internationale wateren hebben plaatsgevonden. Vanuit Venezuela is nog niet gereageerd op de aanval. Eerder deze maand werden elf mensen gedood bij een aanval van Amerikaanse militairen op een motorboot uit Venezuela. Ook die boot was volgens Trump volgeladen met drugs. Het optreden van de Britse punkrappers Bob Villen vanavond in Nijmegen is zonder incidenten verlopen. De avond in poppodium Doornroosje verliep volgens het ANP rustig en gemoedelijk. Er was wel aandacht voor de Palestijnse zaak, onder meer met vlaggen... maar er werden door Bob Villen verder geen gewelddadige teksten geroepen. Dat gebeurde afgelopen zaterdag wel in Paradiso in Amsterdam. Het Centraal Joods Overleg probeerde daarom het optreden in Nijmegen bij de rechter te laten verbieden... maar het mocht toch doorgaan. Het weer. Het is onstuimig met een vrij krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Ook zijn er stevige buien, soms met onweer.